12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journal. Gisteravond in Goorle een man aangehouden die een doorgeladen geweer met patronen in zijn auto had. Het wapen was voorzien van een vizier, een demper en een statief. De man kon zich niet legitimeren en hij was erg zenuwachtig. Bij hem thuis vonden de agenten een taser, een bivakmuts, een kogelweer, een politievest en ongeveer 500 patronen bestemd voor het geweer. De man van 30 zit vast en de politie van Goorle weet nog niet wat hij van plan was. In een buitenwijk van Sydney is een tienerfeest uitgelopen op een steekpartij waarbij een dode is gevallen. slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed. Zeven feestgangers raakten ernstig gewond. De politie van Sydney heeft nog geen idee wat er aan de hand was en wie de dader is, maar zei dat die zal worden vervolgd voor moord. De Filipijnse president Duterte heeft de namen openbaar gemaakt van ruim 150 politici, rechters, militairen en politieofficieren die betrokken zouden zijn bij drugshandel. Ze moeten zich binnen 24 uur melden, anders stuurt hij het leger op hen af. In een televisietoespraak zei Duterte dat de betrokkenheid van sommigen bij drugshandel niet vaststaat, maar dat de openbaarmaking van de lijst zijn dure plicht is. Duterte had in zijn verkiezingscampagne gezworen keihard op te treden tegen Filipijnse drugshandelaren. Voor het eerst sinds 1996 heeft de Nederlandse dames-estafetteploeg geen Olympische medaille op de 4 keer 100 meter vrije slag in de wacht gesleept. Maar het Steenbergen, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo werden vierde in de Olympische finale. Achter gouden medaillewinnaar Australië, nummer 2 Amerika en als derde Canada. Alexander Brouwer en Robert Meeuwse behaalden een zege in het Olympisch beachvolleybaltoernooi. En vannacht volgden Marleen van Iersel en Madeleine Meppelink dat voorbeeld tegen twee Venezolanen. En ook goed nieuws voor de Nederlandse turners. Epke Zonderland, Jury van Gelder en Bart Deurlo kregen te horen dat hun oefeningen goed genoeg waren voor een finale plaats. Het weer, in het zuidoosten nog zonnig, verder overal bewolkt, vanmiddag plaatselijk wat regen en het wordt 22 tot 25 graden.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 Per lei saber something about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to do. to me, babe. Flowing through my head. There's a question: Is she needing another side of a man looking at me? Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I know see. You can never tell how the next day life could be.